7 uur. moet met het NWS Journaal. Landbouw bevatten. Dat bleek in Zomeren in Brabant, waarin nog niet geoogste mais sporen van MDMA zijn gevonden. De stof waarmee ecstasy wordt gemaakt. Op een naastgelegen boerderij werd vorig jaar een groot ecstasy-laboratorium opgerold. Milieudeskundigen gingen er tot nu toe vanuit dat drugsafval niet door planten wordt opgenomen. Maar nu blijkt dat het afval dus toch in de voedselketen terecht kan komen. De deskundigen denken wel dat mensen en dieren er niet ziek van zouden worden, omdat de concentraties erg laag zijn. De gisteren opgepakte Mexicaanse drugsbaas El Chapo is op weg naar de gevangenis van waaruit hij zes maanden geleden ontsnapte. Militairen brengen hem met een helikopter naar een extra beveiligde cel. El Chapo, de leider van een berucht drugskartel, probeerde gisteren nog via een riool weg te komen, maar mariniers konden hem oppakken. Apparatuur om mensen te reanimeren werkt soms niet goed door slecht onderhoud. Daarvoor waarschuwen leveranciers van deze hartdefibrillators in het AD. Volgens de leveranciers hangen eigenaren de apparaten op en kijken er daarna niet meer naar om. Door het slechte onderhoud komt de hulp aan slachtoffers in gevaar. In de Egyptische badplaats Hurghada hebben twee gewapende mannen drie toeristen neergestoken. De slachtoffers uit Oostenrijk en Zweden zijn lichtgewond geraakt. De twee aanvallers zouden van plan zijn geweest toeristen te gijzelen... maar werden overmeesterd door veiligheidstroepen. Een van hen werd gedood, de ander is gewond afgevoerd. Volgens ooggetuigen hadden ze een IS-vlag bij zich. In de jachthaven van het Limburgse Wessem is vannacht een loods met boten uitgebrand. Vorig jaar waren er ook grote branden in Limburgse jachthavens, waaronder die van Wessem. Toen ging het om brandstichting en werden meerdere mensen aangehouden. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt en soms ook mistig. In het oosten kan het plaatselijk nog glad zijn. In de loop van de ochtend klaart het op en vooral vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 4 tot 8 graden. Na een nacht met regen schijnt ook morgen de zon geregeld en dan is het een graad of 9. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 I don't have to meet your mother. We don't have to cross that. your time. And I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl she wants.